Mark Visser met het NOS-journaal. KLM wil de komende vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Tomman Elbers wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag en de werkgevers nemen een groot deel van de premie voor hun rekening. De financiële bijdrage van het Rijk voor de aanleg van de nieuwe randweg om Eindhoven is van de baan. Tweede Kamer wil het geld stoppen in de verbreding van de A67 en de A58. Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg die in totaal 900 miljoen moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg. De provincie steunt de aanleg, maar de gemeente Eindhoven niet. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-out fase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. Jens Toornstra en Karim El Amadi waren de doelpuntenmakers. Of PSV de knock-out fase haalt is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril werd vanwege zware regenval na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt komende dag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld. PSV heeft de KNVB gevraagd om de topper tegen Feyenoord van aanstaande zondag te verplaatsen. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en minimaal rond 3 graden. Overdag zonnige periode en droog, 4 graden in Groningen tot 13 graden in Zuid-Limburg.